Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Geert Wilders van de PVV ging vanavond naar een bijeenkomst in Kijkduin... waar buurtbewoners protesteren tegen de komst van asielzoekers. Hij was daar naar eigen zeggen om de buurtbewoners een hart onder de riem te steken. Deze verslaggever van Omroep West was erbij. Nou, Wilders stapte daar uit de auto, begaf zich in de menigte... liet zich eh, wat interviewen door journalisten en wat toejuichen door zijn aanhang. En toen stapte hij weer in zijn auto en eh, reed hij weg. Dus hij is niet binnen geweest. Ja, dat zou met veiligheid te maken hebben gehad. Wilders zei nog wel dat hij voor een asielstop is. Het bezoek leidde tot gefronste wenkbrauw bij mogelijke coalitiepartners NSC en BBB. Zo noemt NSC-leider Pieter Omtzigt het bezoek bijzonder. Al vindt hij ook dat Wilders vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar november is met nog maar twee dagen te gaan... nu al de natste novembermaand ooit gemeten door het KNMI. Er viel 150 mm regen. Dat is twee keer zoveel als normaal. Oktober was natuurlijk ook al kletsnat. Dus de herfst gaat waarschijnlijk de boeken in... als de op één na natste en warmste herfst sinds 1901. Bij een tuincentrum in Schavenzande hebben dieven 5000 kilo vuurwerk meegenomen. De eigenaar zegt tegen Omroep West dat het om een partij kindervuurwerk gaat. Het is de inbrekers niet gelukt om in de afgesloten ruimte met zwaarder vuurwerk te komen. En Lady Gaga, Beyoncé en onze eigen koningin Maxima... allemaal hijsen zij zich graag in een jurk van modeontwerpster Iris van Herpen. Vanavond is er een internationale solo-tentoonstelling geopend in Parijs... met haar ontwerpen daarin. En dat is bijzonder voor een Nederlands ontwerper. De voorbereidingen hebben dan ook even geduurd, vertelt ze. Ik heb hier eh, meerdere jaren aan gewerkt, samen met de curatoren. En om alles nu in het echt eh, bij elkaar te zien komen is bijna ongelooflijk. De expositie reist rond en komt via Brisbane, Singapore en Los Angeles in 2025 ook naar Nederland. En zal dan te zien zijn in de Kunsthal in Rotterdam.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 Een groep die eh, eigenlijk eh, in geen enkele uitzending van uh, Vloed zou moeten ontbreken... is natuurlijk ABBA. One of Us. muziek uh, over het algemeen nooit gaat vervelen. Althans bij mij niet. En ik denk bij een hoop luisteraars niet. Ik draai hem graag voor u. One of Us, ABBA. Art Garfunkel, die kennen we natuurlijk van eh, Bridge Over Troubled Water... en eh, Sound of Silence, uh, Scarborough Fair, al die mooie liedjes. Maar ik heb ook een nummer dat hij gewoon in zijn eentje op pad gaat. Dan is hij een traveling boy, Art Garfunkel. Garfunkel, Traveling Boy. Hij, man, man heeft zoveel mooie nummers opgenomen. Ook eh, van onbekende albums die eh, dan voorbij komen. Mijn telefoon gaat, luisteraars. Die ga ik zo even opnemen. We gaan genieten van Brad. You sheltered me from harm Kept me warm Kept me warm free. Set me free. Ik ga hem zo direct nog een keer draaien, want ik heb telefoon. Goedemorgen, goedenavond. Goedenavond vanuit het donkere, natte Amsterdam. Nou, ligt er geen sneeuw hoor? Nou ja, eh, ik heb wel last van wintertenen. Dat heb ik wel, dat klopt wel. <laughs> wintertenen. Willem, wat leuk, wat gezellig dat je eventjes uh, komt binnenvallen ja, ik denk, eh, ik weet wat, ik trek overal de regenbui en eh, ik val gewoon naar beneden. Ja. ja, zo gaat dat dan, hè? Hey, eh, ik hoorde je, ben... alweer in Amsterdam, dus ik denk, nou, ik reageer eventjes. Nou, wat leuk, joh. Hey, en je, je bent aan werk? Nee, nee, nee. Ik ben nu onderweg naar huis. Oh, kijk. Oh, kijk. Maar je bent toch wel handsfree aan het bellen, hè, Wim? Want anders dan... absoluut, want ik kan ook handsfree klaksoneren, hè. Kan ik ook, hè. <laughs> okay. Toet, toet. Ja. ja. ja Helemaal top. Ja, en eh, even voor de luisteraars. Ja, wij gaan natuurlijk uh, aankomende vrijdag weer gezellig een uitzending doen, hè. Ja, dat wordt weer wat, hè. The dus, boys are eh, back in town, hè. Weer, ja, met speciale berichten. En ja, daar kunnen we niks over zeggen natuurlijk. Nee, dat is geheim, hè? Dat is uh, top secret. Ik was vanavond even in Den Haag. In, Kijkduin, ja, in, ja. Ik was even in Kijkduin. Ik kwam Wilders tegen. Ja. <laughs> heb je het gehoord, het verhaal, of niet? Nou ja, eh, ik heb wel gehoord dat er in Kijkduin eh, zonder overleg een beslissing genomen is. Ja. ja, maar wat er precies is, dat ja. Nee, vanavond was Geert Wilders daar, eh, die kwam daar opdraven. Het was, net, was het net op het nieuws en die heeft zich solidair verklaard met de bewoners daar. Dus die, heeft even een deuk in een pakje boter geschoten daar. <laughs> Met de, de met, met, eh, met, eh, met de vluchtelingen bedoel je? Nee, eh, dat, dat die wijk is... Oh, met de... Met, ja, maar ja, goed... Dat de wijk is overvallen, zeg maar. De, zonder, ja, dat snap ik, dat snap ik. Ja, maar dat is, ja. Zonder overleg, hè? daar kwam het, eigenlijk op neer. Daar kwam het op neer, ja. het is weer, het is wel, denk ik, toch wel eh, een stukje promotie voor zichzelf ook, hè. Om zichzelf mee te laten zien en zo natuurlijk. Ja, voor mij heb je het niet gedaan natuurlijk. Nee, nee, nee. nee, Hij heeft nog wel gebeld, dus zo zag ik voor jou even naar Kijkduin gaan. Ik zei, nou, ik ga zelf wel even, weet je wel. Ik denk, ik neem de trein even, mij. dat kon niet. Want ik had uitzending vanavond, dus ik, ben gewoon... Ja, ik, dat is ook belangrijk. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Maar eh, die uitzending voor jou, die draait als een, eh, als een tierenlier natuurlijk. En nou, eh, de mensen kennen de, ja, Annemieke Vos en, en Petra en... Eh, ja, Annemieke is, Annemieke is een beetje ziek, hè? Die, uh, die, die appte mij van, nou ja, die appte mij. Ze zegt, ik weet niet of ik er de hele avond bij kan zijn. Of dat ik er überhaupt bij kan zijn. Ze zegt, ik, ik, ik, heb, ja, ik ben een beetje grieper en ik slaap veel en zo. En, ja, ja. ja. Maar eh, ja, ze reageerde toch vanavond, dus ze is, is, toch, is toch wakker gebleven voor me. Maar misschien toch een idee om dan een soort van een muzikale fruitmand eh, te brengen? Ja, nou, mag jij een verzoekje doen? Dan ga, ik die, ga ik die zo opzoeken en dan ga ik die draaien voor Annemiek namens Willem. Ja, dat is goed. Eh, november van Robinese. November van Robin Hessen. Past het een beetje in het sfeertje, Willem? Zeer zeker. We zitten tenslotte niet in december, maar in november. Dus het kan. <laughs> Oké. Okay. Hé, eh? ja. hey, dankjewel voor het bellen, man. En ik, eh, ik, draai, ik draai nog eventjes... Eh, nog even dat nummer wat ik net draaide van Brad, van David Gates. Everything I Own. Want die heb ik net zo abrupt afgebroken. Waar al luisteraars die zijn gewoon die aan het huilen en zo ja, nou ja, dat kan, wil ik ze niet aandoen natuurlijk. <laughs> En nu huilen ze weer omdat ik op de radio ben. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, Kereltje, ik spreek je vrijdag. Is goed, man. en bedankt voor het bellen. En voor alle luisteraars even dit. <laughs> Oké, dankjewel Willem. hoi. hoi. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. what it's all. You never said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you. Davis Gates in de jaren 70 razend populair met zijn groep Reds. Everything I Own. Deze is ook mooi, luisteraars. Voor Susie Davis. Moon river, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after En die Willem speciaal voor eh, Susie Davis. Ja, Willem, als je nog luistert in de, in de auto, eh, Rowan Heijzen... Eh, natuurlijk heb ik nummers van Rowan Heijzen gevonden... Maar, maar ik ben even de titel vergeten die jij aangevraagd hebt. Dus als je me dan op mijn mobieltje nog even wil bellen als je dit hoort...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 en, maar die moet nog eventjes scherp zetten. En dat, daar krijg ik alleen de kans toe als ik het volgende liedje eerst even voor u draai. The Searches. You can turn die die heeft ook de beste tijd gehad. <laughs> maar eh, het maakt niet uit, want ik heb inmiddels eh, dat nummer van Rowan Hesse eh, gevonden. Het gaat over de maand die, waar, wat ik zojuist gehoord heb in het nieuws, weer de natste is geweest sinds ever. Evenals oktober. Maar dit gaat natuurlijk over november. Jawel. Rowan Hesse. Voor Annemieke Vos. Annemiek. Het was twaalf uur in Venlo. Het wordt niet hem naar om. Toen iemand zei, hey loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jou niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin het kerkplein. In november zag ik over de eerste keer de wind die weide door. En ik zag het gevoel, ik zag mijn hand al in uw hand. En ik doeg, loop door, loop door. Onderweg heb ik mezelf verteld, het was niet meer als een blad dat veld. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht. Maar nou, wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en s'nachts de mond. Ik kon ze woorden niet verstom, Ik doeg meer aan, oh, daar aan Ik doe dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid geluk. En s'nachts in bed sloop ik net, kom de G op bezoek bij mij. Mijn bed is koud, mijn kamer kaal, en ik droom haar daar staan en gij ziet zacht als doos, als vacht. En ik draai in helemaal in. En in o'er weer ik weer En droom mijn mooiste zin. Het dreef langzaam door een stip, tot een puntje aan de horizon. Op een oceaan zo groot. Ik heb alles overboord gegooid, een haven die kwam nooit. Het was meer vroeg in Venlo, hoog die hem naar Hoes ik keek me aan en ik keek al aan. Van Kigo's hier nou stond. Ik pego hand en ik lachte, want o gezicht en o een naam. En hoe gekeken, o hoor wegstreekt toen de zon aan den hemel kwam. wat een mooi nummer. Zo prachtig uh, georchestreerd ook. Het, het is, uh, werd in het Nederlands gezongen natuurlijk, maar het kwam een beetje, een beetje Iers over. Een beetje de Ierse sfeer van zo'n Ierse pub. En ik, eh, ik moet jou, Willem, bedanken namens Annemiek. Ze bedankt mij ook, maar ik heb hem alleen maar aangezet. Jij hebt hem voor, voor haar aangevraagd. En ik heb begrepen, want ik werd net door de dokter gebeld van Annemiek. Die zegt, nou, ze is meteen een stuk beter. Ze voelt beter, de koorts is weg. <laughs> nee. ik hoop het voor je, maar als dat, niet ook, eh, dat, dat mijn, eh, mijn, mijn bemoedigende woorden daar eh, zorg voor dragen. Dat je snel weer de oude bent. En dat je morgen weer op het strand kan lopen huppelen, bij wijze van spreken. The Tracks of My Tears. het prachtige stemgeluid van Justin Hayward van de Moody Blues. Samen met Mike Beth.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 ik kan het niet laten. Ik kan het echt niet laten. Greeting cards have all been sent. Volgende maand is het zover, hè? We gaan gewoon de adventsdagen weer in, dus eh, het mag eigenlijk best toch wel. Even een beetje in de kerstsfeer komen, kom op. Merry Christmas, darling. We're apart. that's true. But I can dream, and in my dreams, I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new. niet laten, luisteraars. Ik moet morgen Sinterklaas spelen. Maar uh, nou, ik zei het al in het begin van de avond. Eh, toen ik met uitzending begon. Ja, ik heb gewoon mijn hele huiskamer. Het is gewoon wel één groot kerstdorp. Als ik straks binnenkom, dan uh, lacht de kerstboom me toe. Maar nou, lag weinig, maar hij valt een beetje uit eigenlijk. Dus, het is een kunstkerstboom, maar ook kunstkerstbomen. Het ding is al 15 jaar oud of zo geloof ik. Ja, die gaan ook een beetje uitvallen. En dan, uh, nou, er zitten zoveel naaldjes aan, ik merk het nog niet hoor. Ik zie de takken er nog niet door, dus dat, eh, dat scheelt al een heel stuk. Het staat zo gezellig. En ik heb die mooie gekleurde lampjes om de ramen heen gedaan. Die veranderen steeds van kleur. Dan worden ze weer blauw met groen. Dan worden ze weer rood met geel. De buren vinden het allemaal heel gezellig. Dus eh, nou, daar heb ik het ook een beetje voor gedaan. Ja, die association. Darling, be home soon. Meisje, kom alsjeblieft gauw naar huis. Kom maar gauw naar home Cheryl toe. Come and talk of all the things we did today. Here and laugh about our funny little ways. While we have a few minutes to breathe. And I know that it's time. So darling, be home soon. Darling, be home I couldn't dare to wait an extra minute if you don't. My darling, be home soon. Darling, be home It's soon. not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk you out Michel, deze is voor jou. tequilaatje genomen. Met een beetje zout op, eh, op mijn palm van mijn hand. Tequilaatje, een likje zout. En eh, ja, daar gebeurt er bij mij van alles, luisteraar. Er gebeurt er bij mij van alles. Of ik vermoord word, heel zachtjes. Killing me softly with his refuge. Uh, well Little Bass sitting up here on the bass. Allemaal tequila komt hè? Ongelooflijk. Allemaal door elkaar lullen. Lijkt het, uh, eh, lijkt het debat wel, het kabinet. I came to see him and live. Eh, of dat u is opgevallen, luisteraar. Dit was een, eh, een, eh, nummer opgenomen uitsluitend met drums en bas en zang. Er kwam verder geen ander uh, instrument voor. Geen toetsen, geen, geen gitaar. Jawel, een gitaar, maar een basgitaar. Misschien was het ook wel een stringbas, ik weet het eigenlijk niet eens. In ieder geval alleen bas en drums en zang. Heel wonderlijk. Maar wel apart, toch? Nou, we gaan eruit, luisteraars, want ja, het, is alweer bijna middernacht. Dat is de way it is. Ik kan er niet anders van maken. Ik kan hem niet helemaal meer draaien, maar eh, ik veed hem uit. Hij gaat heel langzaam, gaat hij de mist in straks als de, eh, het nieuws erin komt. En, eh, ik dank u allemaal voor het luisteren. Ik vond het allemaal gezellig. En ik hoop u ook. En ik hoop dat u genoten heeft van heerlijke muziek. Mede dankzij een aantal verzoekjes van Paul de Schouwer. En natuurlijk onze vriend Willem Bruis.